te laat, nee, ik kom niet meer. Ik hoop dat jij gelukkig met die ander bent. Ik heb die mooie uren ook met jou gekend. Maar eens dan kom songs.